Minister Van der Hoeven zet het plan door om het verreweg grootste windmolenpark van Nederland mogelijk te maken bij Urk. Ze heeft met de initiatiefnemers overeenstemming bereikt over de financiële voorwaarden. De minister stelt een miljard euro aan subsidies beschikbaar. Het windmolenpark gaat 400.000 huishoudens van stroom voorzien. Van der Hoeven noemt totstandkoming een forse stap in de goede richting... om de doelstellingen van het kabinet over duurzame energie te halen. Eerder verzette de gemeente Urk zich fel tegen de aanleg. De initiatiefnemers hebben inmiddels de aanvragen voor de vergunningen ingediend. In Tsjechië wordt met toespraken, tentoonstellingen en concerten de fluwele revolutie herdacht. Het is vandaag twintig jaar geleden dat het vreedzame massale protest begon dat in korte tijd een einde maakte aan het communistische regime. Een week na de val van de Berlijnse muur trokken studenten naar het centraal in Parijs gelegen Wenceslasplein. Daar volgde toen een confrontatie met de politie. In de hoofdstad zullen vandaag duizenden mensen meedoen met het nabootsen van een studentenprotest dat de omwenteling in de toenmalige Tsjechoslowakije in gang zette. Voor de nabootsing zijn 800 mensen uitgenodigd die ook bij het originele protest aanwezig waren. Slechts één politicus is door de organisatie gevraagd mee te doen, Václav Havel. Hij werd na de fluwele revolutie in december 1989 de eerste democratisch gekozen president van Tsjechoslowakije. Somalische piraten hebben de bemanning van een Spaans vissersschip vrijgelaten, heeft de Spaanse premier Zapatero bekendgemaakt. De 36 opvarenden maken het volgens Zapatero goed. Een woordvoerder van de piraten heeft gezegd dat er zo'n 2,7 miljoen euro losgeld is betaald. Volgens onbevestigde berichten door de Spaanse overheid. Het visserschip werd ruim zes weken geleden gekaapt door Somalische piraten. Eerder vandaag vielen piraten voor de kust van Somalië twee schepen aan. Een daarvan, een Noord-Koreaans schip, wisten ze te kapen. Het weer een bewolkt en een enkele bui, of soms ook zon.